van 1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël zegt voorlopig nog niet klaar te zijn met de aanvallen op Hamas in de Gazastrook. Zolang de veiligheid voor het Israëlische volk niet is hersteld, gaan we door, zegt premier Netanyahu. Hamas op zijn beurt waarschuwde Israël dat ze nog tot veel meer in staat zijn. De politie heeft drie verdachten opgepakt vanwege een schietincident in Amsterdam-Nieuw-West. In die wijk werd een geparkeerde auto onder vuur genomen. Ook in de ruiten van een woning in de buurt zaten kogelgaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verdachten gingen er na de beschieting in een auto vandoor. Die werd later brandend aangetroffen. Agenten hielden de drie in een andere auto aan. Daarin bleken ook automatische wapens te liggen. De politie in India doet een oproep om doden niet meer te begraven aan de oevers van rivieren. Volgens lokale media zijn de afgelopen weken meer dan duizend lijken uit rivieren geborgen. Het begraven van de doden aan de oevers van een rivier is traditie, maar ook noodzaak, want voor crematie hebben veel inwoners geen geld. Door de vele coronadoden zijn de oeverbegrafenissen nu een probleem. In India zijn al meer dan 270.000 coronadoden. En ADO Den Haag moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Mohamed Hamdi is opgestapt vanwege de degradatie uit de eredivisie. Hamdi begon twee jaar geleden als vertrouweling van de Chinese groot aandeelhouder United Fansen. Vorig seizoen was ADO al zo goed als zeker gedegradeerd. Maar doordat de competitie voortijdig werd beëindigd vanwege corona... bleef de club in de eredivisie. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer buien. De zwaarste vallen in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. En de komende dagen blijven vrij koud en wisselvallig met regelmatig wat regen.